Maar er zijn ook andere redenen om je te laten prikken. Dat is om eh, jezelf te beschermen. Uh, de andere reden is om anderen niet te besmetten. Een derde reden is om het virus eh, het land uit of de wereld uit te helpen. Dus er zijn meer redenen dan alleen voor jezelf om, eh, eh, om je te laten vaccineren. En dus hoopt hij dat jongeren straks ook door de vaccinatiestraat willen? Ik heb geen indruk van de vaccinatiebereidheid van de jongeren. Maar het lijkt me heel redelijk om daarin dus niet alleen het nut voor jezelf mee te nemen. Maar vooral het nut voor de anderen en, en voor de maatschappij. Mensen die vanuit een land komen waar veel corona is... moeten als ze Nederland binnenkomen verplicht 10 dagen in quarantaine. Ook nu is het al de bedoeling dat die mensen in quarantaine gaan... maar dat gebeurt vaak niet. De boete wordt waarschijnlijk 95 euro. Huizenkopers hebben steeds minder te kiezen. Begin dit jaar stonden er 17.500 woningen te koop. Dat is het laagste aantal sinds makelaars begonnen met het bijhouden. Mensen hebben nu gemiddeld nog maar keuze uit minder dan twee huizen. Schrikken voor leerlingen van een school in Groningen vanochtend. Volgens de politie was er een een dreiging. Voor de zekerheid werd iedereen naar huis gestuurd. Onze teamleiders zeiden gewoon tegen ons van... Eh, ja, jullie moeten echt nu meteen allemaal weg. Dus dan is het wel even van, oh, wat gebeurt er? Er was ook heel veel politie op school opeens. Ja, die liepen eigenlijk door de hele school. Dus er waren per klas waren er twee. Nou, we zagen op het uur wel heel veel in de koffer politie lopen en zo. Dus toen hadden we wel een beetje van, hmm, misschien is er wel echt wat aan de hand. Maar ondertussen is iedereen weer een beetje weg aan het gaan en zijn we wat rustiger weer. Wat voor dreiging er precies was, wil de politie niet zeggen. De lessen die voor vandaag gepland stonden zijn uiteindelijk online gegeven. Het weer. Op de meeste plekken is het droog. Soms schijnt de zon en het wordt 9 of 10 graden. Morgen wordt het nog een graadje warmer. ZFM, verkeersupdate.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 waarbij ook wachtwoorden in het spel zijn. Alle kinderen op de middelbare school zouden de eerste drie jaar in een zogeheten brede brugklas moeten zitten. Volgens de onderwijsraad worden kinderen nu te vroeg ingedeeld in een schooltype. Mensen die vanuit een corona-risicogebied Nederland binnenkomen... moeten vanaf 15 mei verplicht in quarantaine. Het kabinet neemt daar morgen een besluit over, melden Haagse bronnen. Het weer vannacht op veel plaatsen lichte vorst en kans op mist. Ook morgen is er weer zon en zijn er stapelwolken en dan wordt het een graad of 11.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 it always seems to go. I be breaking in two. I don't know what I do. If I didn't have you, if I didn't have you, I had nothing to lose. But that's not the truth. I don't know what I do.